Het nos In de Bond Futuro-gevangenis op Curaçao is de noodtoestand afgekondigd. Er is gedaan om betere controles uit te kunnen voeren bij iedereen die de gevangenis binnengaat, heeft de Antilliaanse minister van Justitie Jacoba gezegd. Sinds een jaar wordt geprobeerd de gevangenis met Nederlands geld en Nederlandse medewerkers veiliger te maken, maar dat heeft nog niet voldoende resultaat opgeleverd. Een van de problemen was het belgedrag van de gedetineerden. Onder de noodtoestand kunnen strengere regels worden opgelegd. Gevangenen mogen per week nu nog maar 10 minuten bellen via een openbare telefoon. In Amsterdam-Noord zijn gisteravond 32 flatwoningen ontruimd. Ze liggen tegenover de flat waar zondagavond een gasexplosie was. In brokstukken van de verwoeste woning is asbest gevonden. Vannacht is in de 32 flatwoningen meetapparatuur geplaatst om te kijken of ook daar asbest terecht is gekomen. De politie ging gisteravond laten deuren langs om bewoners te vragen te vertrekken. Zo'n 40 mensen zijn opgevangen in een hotel, anderen gingen naar vrienden of familie. De gemeente Amsterdam verwacht in de loop van de dag te kunnen zeggen waar asbest ligt en waar niet. Als het veilig is kunnen bewoners meteen terug naar huis. Bij de ontploffing in Amsterdam-Noord raakte een man zwaar gewond. Hij ligt in het brandwondencentrum in Beverwijk. De Britse premier Cameron gaat zich inzetten voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Hij zal dat later vandaag zeggen in een toespraak tijdens zijn eerste bezoek aan Ankara. Gedeelten uit die speech zijn al vrijgegeven. Cameron zegt dat hij een groot voorstander is van een Turks EU-lidmaatschap. Hij staat daarmee lijnrecht tegenover de Franse president Sarkozy, die tijdens zijn verkiezingscampagne in 2007 zei dat Turkije hoogstens een bevoorrechte partner van de Europese Unie zou kunnen worden. Turkije is sinds december 2004 kandidaat lid van de Europese Unie. De onderhandelingen verlopen stroef. Het weer nog vannacht helder, later kans op een mistbank. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag eerst zon, later vanuit het westen regen.